Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. BNN-Vara mag de documentaire serie over Jaitsen Singh uitzenden. De Nederlander die al 39 jaar gevangen zit in de Verenigde Staten. Singh werd veroordeeld voor het laten vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter... maar dat heeft hij altijd ontkend. De tv-serie gaat over mogelijke gerechtelijke dwalingen in de zaak... maar ook vermeend seksueel misbruik door Singh... en zijn mogelijke banden met de drugswereld komen aan bod. Singh spande een rechtszaak aan tegen Biennevara omdat hij bang is dat hij in problemen komt met medegevangenen. De rechter vindt dat geen reden om uitzending te verbieden. De New York Times heeft beelden gepubliceerd van de Griekse kustwacht... die migranten vanaf Lesbos terugbrengt naar open zee en ze daar achterlaat. Te zien is hoe ongeveer 12 migranten uit een busje worden gehaald... en met een boot de Egeese Zee op worden gevaren. En daar worden ze achtergelaten op een opblaasbaar vlot. Onder de migranten zijn ook kinderen. Later zouden ze zijn opgepikt door de Turkse kustwacht en naar een gevangenis zijn gebracht. In Slowakije is een zakenman voor de tweede keer vrijgesproken... voor de moord op journalist Jan Kuciak en zijn vriendin vijf jaar geleden. De zakenman zou opdracht hebben gegeven voor de moord... omdat de journalist kritisch over hem had geschreven. Maar de rechtbank zegt dat er niet genoeg bewijs is. Er was levenslang tegen hem geëist. De man was al eerder vrijgesproken... maar het Slovaakse Hooggerechtshof had die vrijspraak verworpen... en een nieuw proces bevolen. Heracles is kampioen geworden van de eerste divisie. De club uit Almelo versloeg op eigen veld Jong Ajax met 2-0. Vlak na het tweede doelpunt werden er bekers bier op het veld gegooid... en werd de wedstrijd een tijd stilgelegd. Pek Zwolle won met 2-3 bij Helmond Sport en werd tweede. En dan het weer. Het is vrij helder. Er staat een matige noordoostenwind en het is 6 tot 9 graden. In de ochtend veel zon, smiddags meer bewolking, maar het blijft droog. En het wordt ongeveer 18 tot 20 graden.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 I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love bus stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. I touched you gently with my hands. We talked about traveling the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled into an ocean of love. We both fell, swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss, undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.